Michel Koenen met het NOS-journaal. British Airways en Lufthansa schrappen tijdelijk alle vluchten naar de Egyptische hoofdstad Cairo. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, maar waarom die wordt genomen zeggen de vliegmaatschappijen niet. En British Airways vliegt de komende zeven dagen niet op Cairo. Lufthansa zou vanaf vandaag de vluchten weer willen hervatten. Een vlucht van British Airways die gistermiddag vanaf Heathrow zou vertrekken... werd geannuleerd toen de passagiers al in de rij stonden om aan boord te gaan. De KLM en Nederlandse chartermaatschappijen die vliegen al langere tijd niet op Cairo. Kaki Jordania, die FC Den Bosch wil overnemen... wil via de rechter afdwingen dat de club met hem in gesprek gaat. De Georgische zakenman wil de club uit de eerste divisie... naar eigen zeggen wakker schudden. Ook wil hij een deel van zijn investeringen terug. Donderdag besliste de KNVB dat Jordania junior... definitief geen groot aandeelhouder van FC Den Bosch mag worden. De herkomst van het geld van Jordania zou onduidelijk zijn. Drie astronauten zijn op weg naar het internationale ruimtestation ISS. De Rus, een Italiaan en een Amerikaan die vertrokken gisteravond... vanaf de ruimtebasis in Kazachstan. In oktober komen de drie weer terug naar de aarde. In het embleem van de missie is de adelaar verwerkt... van het embleem van de Amerikaanse Apollo 11-missie. Het was gisteren precies 50 jaar geleden... dat de eerste mens voet zette op de maan. En in België is het voetbalseizoen weer begonnen. Landskampioen Genk versloeg bekerwinnaar KV Mechelen met 3-0 in de Supercup. En Mechelen speelt dit seizoen weer op het hoogste niveau... maar mag vanwege een omkopingsschandaal niet uitkomen in de Europa League. Het weer nog koelt af tot een graad of 15 vannacht. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft zo goed als droog bij 21 graden in het noordwesten... tot 26 graden in Limburg. Na het weekend volop zon en een stuk warmer.